Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland stuurt flinke kanonnen naar Oekraïne. Het gaat om enkele panzerhowitzers, het zwaarste geschut van onze landmacht. De levering werd bekendgemaakt op een bijeenkomst in Duitsland... waar 40 landen bij elkaar zitten om over de oorlog te praten. Je hoort defensieminister Ollongren. En het gaat ook over onszelf, het gaat ook over onze veiligheid... en over de, eigenlijk de internationale rechtsorde eh, die we daarmee verdedigen. Dus het is heel belangrijk dat ieder land doet wat je kunt eh, en eh, Nederland kan gelukkig dus een beperkt aantal van deze panzerhouwitsers beschikbaar stellen. De landmacht zelf had twijfels over de wapenlevering aan Oekraïne... omdat ze bang zijn dat er niet genoeg wapens overblijven om mee te oefenen. Maar dat wordt volgens de minister geen probleem. We sturen alleen panzerhouwitsers die we zelf niet nodig hebben. Twee jongens uit Venendaal moeten van de rechter hoge schadevergoedingen betalen. Ze waren anderhalf jaar geleden betrokken bij vuurwerkaanslagen in het dorp Achterberg. Daar werden vuurwerkbommen door de brievenbus gestopt. De twee moesten elk tot 26.000 euro betalen aan de bewoners. Die hadden volgens de rechtbank zwaar gewond kunnen raken. Rapper Lil Nas X komt naar Nederland. Hij gaat in het najaar voor het eerst op wereldtour en slaat Nederland niet over. Op 8 november staat hij in de AFAS Live in Amsterdam. Lil Nas X brak in 2019 door met Old Town Road. Vorig jaar bracht hij zijn debuutalbum Montero uit. Stef van Tien uit Best in Brabant kan zijn geluk niet op. Hij ontwierp schoenen en die gaan nu ook echt op de markt komen. Vandaag kreeg hij zijn zelfontworpen schoenen eindelijk in handen. Ja, is dit wat je verwacht had? Ja, ja, wel, maar ook weer niet. Want ja, ik wist natuurlijk niet hoe ze er in het echt uit zouden zien. Maar ik vind ze echt heel mooi. Stef werd vorig jaar in één klap beroept toen hij bij Holland's Got Talent op glitterhakken liep. Daarna werd hij veel gepest, maar hij liet zich niet uit het veld slaan en bedacht dus een eigen unisex schoenenlijn. Het maakt niet uit wat je draagt. Het maakt niet uit of jongens meiden dingen dragen. Het maakt niet uit of uh, meiden jongens dingen dragen. Het maakt gewoon niet uit. Het moet je zelf doen waar je gelukkig voor wordt. Het is trouwens niet het eerste dat de jonge modeontwerper maakt. Hij had eerder ook al een kledinglijn. Het weer nog, het koelt behoorlijk af vanavond en vannacht. Op sommige plaatsen zelfs tot het vriespunt. Morgen lost de mist snel weer op. Dan krijgen we zon en wolken met 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 I'm gonna come back as a country song. I'll be back as a country song. I'd have to say it'd be heaven to me. Watching neon lights for eternity. So go ahead and put it on my headstone. back as a country song. I'll be playing all night in every honky tonk bar out in the middle of the fiddle and the steel guitar. Pray when the good Lord calls me home, I'm gonna come back as a country song. night. Practicing up for the afterlife. Cause when I'm nothing but a pile of bones, I'm gonna come back as a country song. Zijn helden bevatten country-legendes zoals Marty Robbins, Merle Haggard, Brooks Dunn, Hank Williams en George Strait. Deze artiesten en hun songs beïnvloeden hem om gitaar te leren spelen en om geweldige oude country te laten horen.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 life. But I had no one to return to as I Ook zingt Cathy Mattia over een vrachtwagenchauffeur genaamd Charlie, die zijn laatste rit maakt na 30 jaar op de weg. Hij is nog steeds smoorverliefd op zijn vrouw en nu gaat hij de rest van zijn leven doorbrengen met haar. Sentimenteel, maar prachtig mooi. Charlie's go Don't seem like a whole lot After 30 years of driving up and down the interstate. But Charlie's had a good life, and Charlie's got a good wife. And after tonight, she'll no longer be counting the days. 18 weeks. lot of catching up, a little at a time. With pieces of the old dream, they're gonna light the old flame. Doing what they please, leaving every other nog steeds hoe countrymuziek hoort te klinken. En met Secrets levert ze het bewijs. Dit is het favoriete album van de maand. tijdloos country duet door Willie Nelson beschreven als een herinnering aan Patsy Cline meets Marty Robbins. Beyond the Stars werd geboren uit verdriet. Willie in duet met Tammy Nielsen. Last night I woke from a dream you and me were together tears on my face when I realize that we're still apart. I close my eyes and I try to go back to my slumber. The only place that you exist now since you did depart. Beyond the stars guitar. curtain of indigo and come and go with me. Follow me up past the moonlight and beyond the sky. I won't let the breath leave my chest without taking you with me. we will never depart, darling, we'll fly. Beyond the stars, can you hear the guitar? van deze week. In 2010 hield het duo Brooks Dunn het voor gezien en koos Ronnie Dunn voor een solo carrière. Ride in My Thumb to Mexico was een van zijn eerste songs. is een perfecte song voor op de dansvloer. Ronnie Millsap samen met niemand minder dan Vince Gill. Well, I'm sitting here wondering Where's my long tall baby now? and stole her Left me on the bottom side of down I used to take her out on Saturdays And swinging we would go Yeah, I'd take her out on Saturdays And a swinging we would go do most anything just to swing that gal once more. Alright, here we go. She always felt like a dream, right here in my hands. Any cat who's played around with her understands. Well, I'm bluer than a hound dog, barking up a tree. van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. De eerste schreden op het muzikale pad wilden niet zo vlotten. Onder de naam Jean Riley nam de Amerikaanse zangeres een weinig succesvolle single op. Toen haar manager haar voorstelde aan producer Shelby Singleton, keerde het tij. Harper Valley PTA werd in 1968 een gigantische internationale hit. Maar we starten met Good Enough To Be Your Wife en O oh Singer. Jammer dat we nagenoeg niets meer van Jeannie C. Riley horen. But if I'm good enough to be your woman.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 Leave botsen met Carly Pierce's Dear Miss Loretta. Ze brengt een geweldige ode aan country-legende Loretta Lynn, die onlangs 90 jaar werd. Dat doet ze samen met Patty Loveless. but I'm a cold zelfs een beetje uit naar Music Row en een overgeproduceerde opgeschoonde nep-country songs. Het is niet echt nodig. De muziek doet het woord voor hem. Dave Stewart met Just an Old Penny. Real Country. was a young man, couldn't wait to get old. Follow that rainbow, find my pot of gold. just the sound of a lone whippoorwill. Sweet smell of springtime and a freshly plowed field. But we live with our choices, so here I remain. I'm just an old penny waiting on no pity waiting on change. Like a fish out of water, it's so hard to breathe. I still hear my mama asking why did you leave? a tattered umbrella play. I'm just no pity. Spotlight. Barbara Ray is een Zuid-Afrikaanse zangeres die oorspronkelijk uit Schotland komt. Ray begon te zingen met de Schotse groep The Sundowners. Toen ze naar Zuid-Afrika verhuisde had ze hitparade succes met singles zoals Down the Mississippi. Ook Wrong Road Again is van haar. It's long, long way down the Mississippi. It's a long And my daddy plays a mean guitar in some that Larry de Haan. De voor mij onbekende uit Arizona afkomstige zangeres Susan Hopman met Here Comes Trouble. I try to be a good girl. Yeah, I try to do right. I stay away in the corner, tucked out of Then I see that smile from across the room.